vol bij Trekpleister. Nu OB-tampons, 16 stuks, 3 voor maar 7,50 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. ALS is nog steeds een doodvonnis. Voor het ontwikkelen van een medicijn is veel geld nodig. Loop daarom vrijdagnacht 13 maart mee met de ALS Sunrise Walk. En zet samen met duizenden andere ALS in het licht. Ga naar als.nl en doe mee. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende uitgerust aan je dag beginnen? Avogel nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. Avogel. Ervaar pure plantkracht. Loop ook mee met de ALS Sunrise Walk. Ga naar als.nl en doe mee. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En eh, hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes, korting. Je slaat de spijker op zijn kop. Heel veel korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20% korting op één artikel naar keuze... bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Nu bij Gamma 40% korting op Flexa strak in de lak en 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Bekijk alle acties op gamma.nl. 1 minuut over 10, goedenavond. Het Q-Music Nieuws krijg je van Michiel Fazenstorm. Goedenavond. Israël zegt dat de Iraanse leider Ayatollah Khamenei dood is. Premier Netanyahu en president Trump hebben een foto van zijn lichaam gezien, melden Israëlische media. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn mensen de straat op gegaan om het te vieren. Ze hebben jaren onder zijn nietsontziende juk geleefd. Gamenei zou om het leven zijn gekomen bij bombardementen op zijn verblijf. Dat werd compleet van de kaart geveegd. Netanyahu roept de bevolking van Iran op de klus nu af te maken. Ga massaal de straat op en neem de macht over, zei hij in een televisietoespraak. Iran ontkent dat Gamenei dood is. Ander nieuws In Rotterdam is de eerste verdieping van een woonzorgcentrum ontruimd. Bewoners klaagden over een prikkelende lucht. Ze worden ergens in de buurt opgevangen. In de tussentijd onderzoeken hulpdiensten wat die vreemde lucht precies is. Het kan gaan om een lekkende stof in het schoonmaakhok van de instelling. En in België zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een tram. Die botste bij een rotonde in de badplaats Nieuwpoort op een auto en ontspoorde. Met de meeste gewonden gaat het oké, maar de bestuurder van de auto is er slechter aan toe. Hoe tramongeluk in België kon gebeuren is niet bekend. Het weer van Weer Online. Nog een paar buien, maar vannacht is het bijna overal droog. Morgen eerst aardig wat zon, later meer wolken en regen... en het wordt 10 tot 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Dankjewel Michiel, dank. voor verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers zijn er wel. De A2 onder andere tussen Maastricht en Echt. De hoogte van Meersen, daar staan ze bij 251,6. De A4 tussen Bergen op Zoom en de grens met België bij 242,2. Dan de A7 Drachten Herenveen bij 155,6. Op de A12 tussen Zoetermeer Gouda, de hoogte van Blijswijk, daar staan ze bij 19,5. En op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer is de andere kant op bij Zevenhuizen. Daar staan ze bij 21,0. Ik zeg goedenavond. Ik wil meteen even iets eh, met je doen. Eh, als je er vanavond eh, bij bent, dan zou ik zeggen... stuur even een foto van je uitzicht. Dus je hoeft alleen maar je telefoon voor je neus te houden. Maak niet uit of die foto bewogen is ja of nee. Maak een foto en gooi hem in de Q-Music app. Dan weet ik waar je uithangt. Q-Music, 90s en Zero's hits. Joey van der Velden. Zegt hoor! is Zometeen 50 Cent. Uiteraard mijn favoriete bandje uit de UK. Eerst Share. Ja, lekker liedje. Believe. 90s and zeros. 90s and zeros hits. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with I P-I-M-P. I don't know what you heard about me Rappers can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.B. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me if you fucking with me. I'm on P.I.M.B. Now what you see on TV, no Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch, I'm a we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like and we could have it all. We could really spurge, girl, and tear up the mall. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me, Put up this hand, get a dollar. told you fools before. I stick with the tools. I keep a bin, some rims, and some jewels. I holla at a hoe Till I got a bitch confused. She got on pay less, me, I got on baby shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, hey nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you strippin' in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now, Nick, my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whippin' stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause 94 TVs and AMGs for the six. Home make a pit rich. I ain't paying, bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But up this can't get like show business. In the hood, they say there's no business like whole You know? They say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. Yeah, 50 cents. <laughs> bij Q. Yeah. Music, 90s en Zero's hits. Zo grappig, eh, deze track is dus eh, per toeval in een Oscar-winnende film eh, terechtgekomen... en speelt dus ook nog een belangrijke rol in het verhaal. De Kastkraker Anatomy of a Fall uit 2023 gaat over een moordzaak... en is, ja, dit liedje is dan een zeer belangrijke scène te horen. Het wordt gespeeld op een steel drum, maar zo hard... dat het later dan weer een belangrijk stuk is in het oplossen van de moordzaak. En nu komt het. de regisseur die wilde eigenlijk Jolene van Dolly Parton... Maar die kreeg daar de recht niet voor. Dus opeens gewoon dubbel succes voor 50 Cent. Yay! Hi! Joey meldt zich. Welkom, welkom, welkom. Ik ga alleen maar hits draaien uit de 90s en de zeros de komende twee uur. Ehm, dat doe ik. Eh, grote vraag is natuurlijk ook een beetje, ja, wat doe jij? Waar hang je uit? Eh, stuur even een foto van je uitzicht. Dan weet ik waar je bent. Heel veel luisteraars zijn onderweg naar eh, feestjes. Onder andere Linda, Mark, Joris, Karin, Thomas, Stefan, Johan. Willem heeft trek gekregen. Die hangt op dit moment uit het raampje bij een drive-in. Marielle de kat aan het vangen. Alexander is aan het opruimen na een avond koken. Dan Elise Jansen. Even kijken, vindt het pakketje aan het inpakken. Michael Verlies, Metro Rotterdam. Gezellig. Snelweg wordt er weer gevuld door Wim, Patrick, Maarten, Neeltje, Els en Roland. En Ria die gaat de bloemetjes buiten zetten. Oké, welkom allemaal. Foto van je uitzicht vind ik altijd leuk. Chris Martin eh, die heeft iets kleins opgeschreven met grote gevolgen. Dat verhaal ga ik je vertellen na Take That, Everything Changes. En dit is Bob Sinclair bij Q. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Everything Changes. Zometeen hoor je Lady Gaga. En Chris Martin van eh, Coldplay die heeft iets heel kleins opgeschreven in een boekje van een fan. Maar het heeft echt grote gevolgen. Want eh, sinds eh, dat moment liggen duizenden Coldplay-fans nachtenlang te voelen. Wat, wat zal hij daarmee bedoelen? Hij schreef de volgende woorden. Er komt hij. End of time. Hmm, ja, dat zou de titel van een nieuw album eh, kunnen zijn. Misschien is het wel een nieuwe single. Het zou ook de titel kunnen zijn van de musical waar ze al jaren aan werken. Ja, wat ik dan denk, we hoeven natuurlijk gewoon alleen maar af te wachten. Grote kans dat het vanzelf duidelijker wordt. Belangrijker, hoe vet als je dat boekje hebt. Dan heb je gewoon het begin van iets. Dan ben je de allereerste die dat wist. Hoorde vanochtend onder de douche hoorde ik dit liedje en toen dacht ik... Mooi mooi, Die ga ik draaien. Dit is The Scientist bij Q Music. de concurrentie. De concurrentie is sowieso jaloers, dat kan niet anders. Ja, deze vrouw die kan echt alles en dan, dan doet ze alles... en doet ze het ook nog eens een keertje heel erg goed. Paparazzi hoorde je bij Q-Music. Eh, ik ga zo meteen de boyband draaien... die binnenkort in de Nederlandse theaters te horen is. En Jord Dave uit de 90s. En deze uit de Zero's. Haal jij zijn Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Hmm, dat is het gevoel van thuis. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we sporten allemaal om ons goed te voelen. En er is altijd een club bij jou om de hoek. Join the Feel Good Club. Word nu lid en sport vier weken gratis. Basic Fit. Karwei is jouw kleurspecialist. Ook voor vakmensen. Profiteer nu van 30% korting op alle sikkens, lak en muurverf. Karwei, maak het mooier. Wij zijn open. Open over gokken. Open over de verleidingen en risico's. Open voor al je vragen en je zorgen. Eén website. één plek met alle informatie. Ga naar openovergokken.nl. hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Vragen over gokken? Wij zijn open. Voor jou en voor de mensen om je heen. Ga naar openovergokken.nl. Een initiatief van de Kansspelautoriteit. Zaterdag 5 september. Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters. Fleming, Bente, Agda en de Munnik. Kraantje Papi. Chris Amsterdam. En Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar 7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Ondersteuning voor het behoud van een normaal testosterongehalte? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal One Day Testosteron Mannen Tabletten met zink.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 En je krijgt deze week ook 20% korting op één artikel naar keuze... bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Griepalarm! Bij Kruidvat vind je alles om je griep- en verkoudheidsklachten te verlichten. Beter ga je naar Kruidvat. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag. Mondverfrissing van onder andere Smint en Sportlife... nu tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score alle select deals bij Bol. Joey van der Velden. Draait zometeen Green Day. Eerste Two Brothers, van de Fourth Floor Dreams. make true. Ah. My Life. En ook ga je Green Day horen met eh, Wake Me Up When September Ends. En eh, ja, vanaf september een beetje Backstreet Boys in de Nederlandse theaters. Vanaf dan wordt de musical En Juliet gespeeld in eh, Utrecht. Met dus alleen maar liedjes gemaakt door producer Max Martin. Het is een, eh, de muzikale tovenaar achter heel veel grote hits. En dus ook het werk van de Backstreet Boys. In deze musical En Juliet zitten onder andere eh, Shape of My Heart... Show Me the Meaning of Being Lonely. Goed liedje, goed liedje. I Want It That Way, Larger Than Life en ook deze. Everybody, Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. Hey, now, oh my God, we're back again. Is everybody sing? Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I has come and passed.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 It's my life. It's my life. die zegt in de Q-app... ik kan niet stilzitten en dat moet wel. We hebben nagels aan het doen. <laughs> Dr. Alben bij Q Music. Even een uniek eh, liedje meepakken uh, van uh, Nick en Simon. alle liedjes die zij zongen, die werden altijd met z'n tweeën geschreven. Er is alleen één uitzondering. Dat is het volgende liedje. Nick die schreef altijd de muziek, maar die was die avond zo productief en geïnspireerd... dat hij ook meteen maar even de tekst schreef. Gaat, over allemaal, gaat allemaal over de soldaat Nick en Simon bij Q-Music? Hij werd uitgezonden door Nederland naar het verre land waar het zo gevaarlijk is. En thuis wacht daar zijn geliefde meid die de brieven krijgt van een jongen die ze mist. een officiële envelop. Het noodlot greep hem in de kraag, in en in de laag, en zijn brieven hielden op. and zeros hits. 90s and zeros hits. You'll say we've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart. You'll say wil zo meteen even een klein spelletje met je spelen. Het is vanavond best wel lastig. Ik laat een hele grote hit uit de 90 horen, maar dan in ze achteruit. Als je nou zo meteen weet te vertellen over welk liedje het gaat, dan win je wellicht mooie prijzen. En deze hoor je ook. En deze. Ja, dikke prima. Binnen nu weer vijf minuten. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Nu bij Koebloe.